Kom mijn nigger niet testen op pik, ik stuur je terug naar je moeder. moeder. Broertjes Borgentje, dit is 5713. Ik heb junkies op fiets en heb drerries op runner. Schot die hoer, ik zoek punten, pak een snelle panko in munten. Gekke dasjes als koto, je zou denken dat we vliegen pijp is koud en mijn lease. Ik heb heat, zeker voor drie. Dat zijn negen balas in Maga, niemand gaat ze maar erin nog zien. Ey, dat tot tien, zeg mijn moeder, maar het lukt niet. Mijn hoofd koef, kaf, ik moet zien. Mijn hoofd koef, kaf, ik moet zien. Bad bitch moet Asian zijn, ik zweer, ik maak het kapot. Zet die poppy in monterbilt. dik, Sanka is rond. Ik skip als ik op job ben, Brada, elke chara gaat voor. Ik Deze nigger, ik boor, geen horen, vooral jong onzin. Chap, chap, berkje voor Batra. Beste klanten zijn tata's, best sinds 9 uur al op mata. Ik heb ponypacks en f sakas ben met Jongboer, dat is Outfit plakka, is plakka. Denk niet dat de nikker op jokes is, want ik trek die ding net als bagga. Piep, bitch, heel je gang is piss. Ik heb, ik heb shank op hip, joek, joek een nikker in, daarom drie keer en bewegen weg een flits. Jij denkt ik pit, maar ik word rich. Ashbom is lang, koude veel stand. Al mijn boys hiss. Ik spuug op de rechter. You, know, you know, you know, you know me. Split bad met mijn homie, logisch. Ik heb een bitch in de back, hou het Loki. En hey, jouw mannen zijn in farma. Blijf daar met al je drama. Ik smoke in het takantja, dus laat maar. I, J-Face, bitch, Shotty, Shotty, Capuchon op is herres, toekoe en cash. Dikke ze je kom iets kopen hier, zo zijn we op Zulke dingen zijn niet voor positie, zo zijn we oppakken. Race niks van plakken, hoe lacht testen ook zo gaat plakken. Ik loef die adrenaline, voor klant heb ik vitamine. Niet testen, vraag het aan ik kon kof zelfs een vriendje. Zet en tento's in mijn Air Max. Ik, zoek altijd naar stacks. With die white in trap. Ik heb het op mijn hip en splash. Niet denken dat ik grappen maak, want als ik grappen maak, dan zou ik hier niet zijn. Van GV tot tussen meren, we plussen meren, jouw stack is klein. Ben met jongens van de praktijk. Wel aan tijden waren echt lijp. Beteringtijden waren echt lijp. Ik deed veel, maar heb never spijt. Ik heb scheid. Ik pull up net als kroeger. Voel me toppel met wat droeken. Shooter, mik die ding niet op voeten. Zonder rappen op, zon, zon, zonder hebben op scooter. Nee volkomen ik ik niet op pitch. ik stuur je terug naar je moeder.